Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. DSW verhoogt de zorgpremie volgend jaar met 45 euro. De premie wordt 1185 euro op jaarbasis. Dat betekent een stijging van 3,75 euro per maand. Dat is bijna de helft minder dan de stijging die het kabinet voorspelde. DSW maakt er een sport van de zorgpremie als eerste verzekeraar bekend te maken. Wat DSW doet geeft vaak een goede indicatie van wat andere zorgverzekeraars gaan doen. Volgens DSW is de premiestijging onvermijdelijk... doordat de kosten van de wijkverpleging steeds verder naar de zorgverzekeraars worden overgeheveld. Het Duitse ministerie van Verkeer gaat onderzoeken of Volkswagen zich heeft gehouden aan Duitse en Europese regels. Aanleiding is het schandaal over het gesjoemel met emissietesten voor dieselauto's. Vrijdag gaat een onderzoekscommissie naar het hoofdkantoor in Wolfsburg voor gesprekken en om documenten in te zien. Bondskanselier Merkel heeft de autofabrikant opgeroepen zo snel mogelijk alle informatie naar buiten te brengen. De druk op topman Winterkorn van Volkswagen om op te stappen neemt intussen toe. Experts noemen het onwaarschijnlijk dat hij niet van de praktijken afwist. Het museum van Dirk Scheringa in Opmeer is verkocht voor 475.000 euro. Wie het museum in aanbouw op een internetveiling heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Wel heeft de gemeente vastgelegd dat het gebouw een culturele bestemming moet krijgen. Scheringa moest zijn kunstcollectie verkopen nadat zijn DSB-bank in 2009 failliet was gegaan. Ook de bouw van het museum werd toen stilgelegd. De plannen die er tot nu toe waren met het pand bleken niet haalbaar. De Constantijn Huygensprijs gaat dit jaar naar Adriaan van Dis. Volgens de jury heeft Van Dis een indrukwekkend literair oeuvre op zijn naam staan. Het rapport noemt romans als Indische Duinen en Familieziek... waarin Van Dis een schatbewaarder werd van de trauma's van zijn ouders. De vorig jaar verschenen roman over zijn moeder, Ik kom terug... prijst de jury als een geestig en niets ontzien testament in romanvorm. De Constantijn Huygensprijs is een oeuvreprijs van de gemeente Den Haag. Van Dis krijgt de prijs, waar 10.000 euro aan verbonden is, in januari. Het weer in het noordwesten stevige buien. In de rest van het land wat buien geregen met kans op onweer.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 12 kilometer file. De tunnel is dicht, want er ligt een, eh, een onbekende vloeistof, tot nu toe onbekende vloeistof, in de tunnel. En daarom eh, zijn ze dat nu even aan het onderzoeken. In zuidelijke richting is de tunnel afgesloten. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren. Wil je van Amsterdam naar Utrecht rijden om via Hilversum. Op de A2 van Utrecht verder naar Den Bosch staat tussen Evedingen en Zalbommel 17 kilometer. En de A5 richting Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. 3 kilometer door een kapotte auto. rechte is dicht. A15 Europort Gorkum tussen IJsselmonde en Sliedrecht-Oost 14 kilometer. En er is bij Dordrecht een ongeluk gebeurd op de A16 richting Breda staat tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.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 Hold on to me. me Don't let go. Who Who cares cares what what they see? they know family <laughs> and where we're from. need to eat. Run antelope i from heat, the electric one. Does it shock you? See, he left us the sun.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 Ik zeg bonjour mon amour Moi, tu es très belle. Elle, elle, elle, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei, praat Nederlands met me. Ik Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar Mm-hmm.